12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een grote schoonmaakactie gisteren op de stranden van Schiermonnikoog... heeft nog eens 2500 kilo rommel opgeleverd. Zo'n 170 boswachters en vrijwilligers van natuurmonumenten... zochten daar naar spullen uit de containers... die begin januari van het containerschip MSC Zoe vielen. Er is vooral veel verpakkingsmateriaal gevonden... maar ook een autobumper en een hoop scheermesjes. Natuurmonumenten verwachten dat ook de komende maanden... nog troep uit die containers zal aanspoelen. De wachtlijsten in de kinderopvang blijven stijgen. Gemiddeld is de wachttijd nu een jaar. Anderhalf jaar geleden was het nog een half jaar. Door de strengere kwaliteitseisen is het moeilijker om personeel te vinden. Sommige medewerkers nog voor maximaal drie baby's tot een jaar zorgen... in plaats van vier. In de kinderopvang zijn nu ruim 4600 vacatures. Een proef in Finland met een basisinkomen voor 2000 werklozen is mislukt. Volgens onderzoekers zijn de werklozen niet gemotiveerder om een baan te vinden en meer te verdienen. De proef begon twee jaar geleden. De werklozen kregen iedere maand 560 euro, waarover ze geen belasting hoefden te betalen en ze mochten bijklussen. Als ze binnen twee jaar een betaalde baan vonden, behielden ze de uitkering. Finland is het eerste land in Europa dat experimenteert met een basisinkomen. Een docent van een school in Lochem is geschorst omdat er porno op zijn computerscherm te zien was. Leerlingen konden hem betrappen doordat zijn computer was doorgeschakeld naar een beamer. Ze filmden het incident en verspreidden de beelden. Het Staring College noemt het een vervelende situatie die absoluut niet thuis hoort in een veilige leeromgeving. D66 vindt dat minister De Jonge met plannen moet komen... voor een discussie over euthanasie. In het regeerakkoord was afgesproken dat het kabinet... een brede discussie zou opzetten over euthanasie en eh, voltooid leven. Maar D66-Kamerlid Pia Dijkstra zegt in het AD daar niets van terug te zien. Volgens haar is De Jonge op dat punt te laks... en moet hij beseffen hoe belangrijk euthanasie is voor D66. Het weer, is overwegend bewolkt. Soms valt wat regen of motregen en een graad of 9 is het. Verder staat er veel wind. Aan de kust is het stormachtig met windstoten.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 I don't need a brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they that good, like mine, yeah. There's not much time left today. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl midnight hour. I know you'll shine on through.